TV op kanaal 45. 45. established. I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available. Don't mean shit, I know these bitches wanna settle you.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 Martijn van Beek met het NOS journaal. In Rotterdam rijden straks in de ochtendspits geen stadsbussen, trams en metro's. Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET staakt tot half negen. Rond tien uur rijdt alles weer. De actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van het plan om het openbaar vervoer in de steden verplicht aan te besteden en er 120 miljoen euro op te bezuinigen. Ze zijn bang dat de maatregelen leiden tot overvolle bussen, trams en metro's, langere wachttijden en minder veiligheid. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Vanochtend wordt er dus gestaakt in Rotterdam, morgenochtend in Den Haag en vrijdag in Amsterdam. In Brussel blokkeren taxichauffeurs al urenlang de toegangswegen naar de luchthaven. De chauffeurs zijn kwaad omdat een collega gisteravond door de politie werd neergeschoten. De man zou in zijn schouder zijn geraakt. Hij ging er vandoor tijdens een standaard politiecontrole. Ruim 200 taxis blokkeren nu de toegang tot het vliegveld Zaventem. De luchthaven roept passagiers op om niet met de auto naar het vliegveld te komen. Tot 8 uur vanochtend verwacht de Brusselse luchthaven zo'n 6000 vertrekkende passagiers. In het centrum van Rotterdam woedt een grote brand. Rond half één brak er brand uit in een pand op de Schravendijkwal. In het pand is een kinderdagverblijf gevestigd. Een naastgelegen hotel is ontruimd vanwege de rookontwikkeling. 16 mensen die in het hotel logeren worden ergens anders opgevangen. Bij de brand in Rotterdam raakte niemand gewond. Twee Amerikaanse senaatscommissies mogen de foto's zien van de dode Osama Bin Laden. De senatoren kunnen daarvoor een afspraak maken bij de CIA... President Obama besliste vorige week dat de foto's van de dode terroristenleider niet worden gepubliceerd... uit angst voor de gewelddadige reacties die de foto's kunnen oproepen. Amerikaanse commando's schoten Bin Laden ruim een week geleden dood. Het weer, een enkele bui, maar ook opklaringen en kans op mist. Het is een graad of 8. Overdag droog en zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten.